uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Oud-minister Jamalodin van Curaçao is veroordeeld tot 28 jaar cel. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor de moord op de populaire politicus Helmin Wiels. Die werd in 2013 op het strand in Willemstad doodgeschoten. Het OM had 30 jaar cel geëist tegen de oud-minister. Waarschijnlijk was het motief voor de moord de bemoeienis van Wiels met de goksector op Curaçao en Sint Maarten. Kort voor zijn dood beschuldigde hij de sector van belastingontduiking en zwendel en kondigde maatregelen aan. De Italiaanse oud-wielrenner Felice Gimondi is overleden. Hij kreeg tijdens het zwemmen in zee een hartaanval. Gimondi was de eerste Italiaan die alle drie de grote ronden op zijn naam wist te schrijven. Hij stapte twintig keer op in de Tour de France, de Giro d'Italia en de Vuelta a España. En slechts twee keer eindigde hij buiten de top 8. In totaal boekte de legendarische Italiaan 158 profzeges. Gimondi was 76. De Iraanse olietanker die in Gibraltar aan de ketting werd gelegd... ligt waarschijnlijk nog het hele weekend door voor anker. Gisteren werd het schip vrijgegeven, maar er is nog steeds weinig beweging. Het schip werd stilgelegd omdat het met 2 miljoen vaten olie... op weg zou zijn naar Syrië. Dat is in strijd met de internationale sancties. Iran ontkent dat en het incident leidde tot een diplomatieke rel... tussen Groot-Brittannië en Iran. Waar het schip straks naartoe gaat, is niet bekend honderden vogelspotters zijn in het Friese Westbroek op zoek naar de Alaska-strandloper. Dat is een vogelsoort die nog nooit eerder in ons land is gezien. De vogelsoort onttrekt tussen Alaska, Siberië en Zuid-Amerika. Hoe het vogeltje in Friesland terecht is gekomen is niet duidelijk. En het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het van tijd tot tijd regenen. Morgen begint regenachtig, later aan de kust wat ruimte voor de zon. Landinwaarts vallen er nog wat buien. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat tussen Vinkenveen en Knoop het Oude Rijn een file met een half uur vertraging.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 We'll Fabulous. Fabulous. Fabulous. We interrupt this radio program with a band that is that that that, that that's fantastic, tastic, tastic, tastic. lenha, rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.